Dat zeggen de advocaten van de verdachten. Ze hebben de onderzoeksrechter gevraagd om twee beschermde anonieme getuigen op te roepen... die daar meer over kunnen verklaren. Laes heeft toegegeven dat hij bij de moord op Kees Houtman was betrokken... maar ontkent andere moorden te hebben gepleegd. Als blijkt dat hij heeft gelogen, vermindert dat zijn betrouwbaarheid. Het bewijs van het Openbaar Ministerie berust voor een belangrijk deel op de verklaringen van Peter Laes. Nederland moet de kapitaaleisen voor banken verhogen, zelfs als er internationaal onvoldoende steun is voor nieuwe, strengere regels. Dan moeten we het desnoods alleen doen, zei president Wellink van de Nederlandse Bank voor de commissie De Wit, die de kredietcrisis onderzoekt. Wellink vindt dat hij al vroeg heeft gewaarschuwd voor de problemen die eraan zaten te komen. Hij zei ontzettend graag vandaag al de risico's van morgen te willen kennen, maar dat dat niet kan. Bellink erkende dat er zaken niet goed zijn gegaan, maar voegde daaraan toe dat er niet veel ruimte is om af te wijken van Europese regels en de Nederlandse wet. Het verkeer op de A6 kan weer over de Ketelbrug. Vanochtend kwam een aantal vrachtwagens door de gladheid de brug niet meer op... en daardoor was de A6 in beide richtingen gestremd. Veel mensen hebben urenlang vastgestaan. Ook in andere delen van het land had het verkeer veel last van het winterse weer. Volgens het KNMI houdt de gladheid op de wegen nog de hele week aan. De komende dagen trekken nieuwe sneeuwbuien over het land. In Bagdad zijn bij een zelfmoordaanslag zeker 41 mensen om het leven gekomen. Ruim 100 mensen raakten gewond. Volgens het Iraakse ministerie van Binnenlandse Zaken blies een vrouw zichzelf op tussen een groep Sjiïtische pelgrims. Die wilden met duizenden anderen beginnen aan een voettocht van 80 kilometer naar Kerbala, een heilige stad voor Sjiïten. Het weer, sneeuwbuien, die trekken in de loop van de middag weg op de meeste plaatsen.